Jobboot met het NOS journaal. De PVV wil dat minister Verhagen de Indonesische ambassadeur op het matje roept. Aanleiding is een interview in het Financiële Dagblad over het aanstaande bezoek van president Judjo Hono aan Nederland. Dat bezoek zou zeer twijfelachtig zijn geweest als de PVV in het kabinet zou zitten, zegt ambassadeur Habibi. Over de PVV-stemmers zegt hij dat die misschien last hebben van een angstpsychose. De PVV noemt de uitspraken onjuist en ongepast en wil dat Verhagen de ambassadeur ter verantwoording roept. Burgemeester De Vos van Nieuwegein wil duidelijke richtlijnen van het kabinet hoe gemeenten met Roma-zigeuners moeten omgaan. Er is een groep met problemen die geholpen moet worden, zegt de Vos. Maar daarvoor moeten de problemen wel eerst in kaart worden gebracht. Gemeenten met een grote Roma-gemeenschap willen duidelijkheid van Den Haag... hoe ze de problemen met Roma moeten aanpakken. Burgemeester de Vos is voorzitter van het Roma-platform. Een samenwerking van twaalf gemeenten met veel grote Roma-gemeenschappen. De politie heeft op een woonwagenkamp in Klundert een hennepbos ontdekt. Op drie velden van samen zo'n 7000 vierkante meter staan een paar duizend hennepbomen die meer dan twee meter groot zijn. Volgens de politie is het een bijzondere vondst. Een hennepboom kan tot 30 keer meer opleveren dan een hennepplant. De politie ging naar het woonwagenkamp na een tip. Naast de bomen vond de politie in schuurtjes op het kamp nog enkele honderden hennepplantjes. Vier mensen zijn aangehouden. De Friesland Zorgverzekeraar gaat verder onder de vlag van Agmea. De verzekeraar vindt de risico's voor een kleine zorgverzekeraar alleen te groot. Het bedrijf denkt beter af te zijn binnen een grotere organisatie. Bij Agmea zijn 5 miljoen mensen verzekerd. De Friese verzekeraar heeft 500.000 klanten. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, maar in het westen neemt de bewolking snel toe en volgen er buien. Het wordt vandaag tussen de 19 en 24 graden. Morgen meer regen en lagere temperaturen.